tijd staat even stil. Veerman en Schilder, een cd die zij uitbrachten in 1994. En vooral muziek uit een kastje lieten komen. En daar bedoel ik mee dat er niet echte instrumenten gebruikt zijn. Veerman en Schilder, ze hebben de cd zelf helemaal voorgeschreven, En het is een kleine hit geworden voor die twee heren. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Muziek hier. Nog één of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. En deze dame... Er werd van gezegd dat ze ernstig ziek zou zijn. Ze is in verwachting van een tweeling wat niet helemaal goed zou lopen.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 De PVV-fractie wil dat de stemmingen van morgenmiddag in de Tweede Kamer worden uitgesteld. Op dat moment doet de wrakingskamer van de Amsterdamse rechtbank uitspraak... en wordt beslist of de rechters in het proces tegen Geert Wilders worden vervangen. Fractieleden van de PVV hebben al aangegeven dat ze met zoveel mogelijk mensen aanwezig willen zijn bij de rechtszaak. Als de meerderheid van de Tweede Kamer instemt met het verzoek van de PVV worden de stemmingen verplaatst naar donderdag. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar zijn minder handig op internet dan gedacht. Ze zijn vaak ongeduldig en lezen slecht, waardoor ze vaak niet de juiste informatie vinden. Dat blijkt uit onderzoek van Digivaardig en Digibewust. Dat is een samenwerkingsverband tussen overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Jongeren vinden zelf wel dat ze handig zijn op het web. Maar voor veel van hen zijn simpele zoekopdrachten, bijvoorbeeld naar informatie over een vervolgopleiding, te moeilijk. Volgens de onderzoekers moeten jongeren beter worden geschoold. Ook kunnen websites een stuk gebruiksvriendelijker worden. De ANWB stapt per direct uit het overleg over de OV-chipkaart. De organisatie voelt zich niet serieus genomen. De ANWB heeft verschillende brieven aan de werkgroep gestuurd... waarin problemen werden gemeld met de OV-chipkaart. Maar de organisatie kreeg daar niet of te laat antwoord op. Volgens de ANWB staat in het overleg niet het belang van de reiziger voorop... maar dat van de vervoerbedrijven. Nederland heeft opnieuw naast de organisatie van het EK voetbal voor vrouwen gegrepen. De UEFA heeft de keuze op Zweden laten vallen. Nederland werd tweede. Secretaris-generaal Been van de KNVB is teleurgesteld. De organisatie van het EK in 2013 had een enorme stimulans kunnen zijn voor het vrouwenvoetbal, in de top en in de breedte, zegt hij. Nederland probeerde in 2009 ook al eens vergeefs het EK-voetbal voor vrouwen binnen te halen. Het weer. Vanavond droog en een graad of 15. Vannacht kans op mist. Morgen wolkenvelden, maar ook wat zon. Dan wordt het zo'n graad of 20.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 But we both know we'd fool ourselves, this night ain't over. jongeman die een tijdje hier in Nederland heeft gewoond. En dan noem ik eh, Joey Tempest, The Place to Call Home. Zo heet de cd die hij toen heeft opgenomen hier in Nederland. En We Come Alive is een van de nummers eh, die daarop staat door hem eh, zelf geschreven. En dit is ook zo'n prachtig nummer van diezelfde cd. Under the Influence. Maybe you've taken on a different name. Tired of playing everybody else's game. Maybe you're living in a jealous town. Oh, so tired of rumors going round. What we do under the influence of love. Maybe you'll try out a new set of clothes. Begin to like the things that you hated the most. There ain't no rule, there ain't no circumstance save you, baby, now. When you're in a trance, what we do under the influence of love. Yeah. Hush now, baby, don't cry. To make it right, we have to see both sides. And the day. just can't wait. En ook dit nummer is door hem zelf eh, geschreven. En Tessa Niles, Katie Kissoon, <laughs> hey, die kennen we nog hè. En Carol Kenyon, zij hadden de backing vocals in Under the Influence of Love. Had ik al gezegd, welkom bij deze uitzending van Muziek hier Weer één of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. Ik dacht het niet hè. Nou, bij deze dan. Brian Adams, Tonight We Have. We'll save ourselves a bottle California red. We're drinking on a Tuesday. Let it go straight to our heads. And we'll eat from good china. prachtig nummer van Brian Adams. Tonight we have the stars. Dat was uh, redelijk nieuw. Yesterday, says she's carrying now. kan me niet ontgaan dat eh, het hoesje een beetje een eh, aanklacht is. Pele, zo heet deze formatie, en The Sports of Kings, zo heet de cd. En op die eh, cd, op het hoesje, daar staat een foto van een afgeschoten hert. En een gans met een geweer erbij, een jachthoorn erbij, eh, een groot eh, mes erbij. Echt zo'n beetje zo van, ja, dat is nou de sport van de koningen. Beesten afschieten, maar dat kunnen wij dus ook. Dat is een beetje wat eh, Pele wil zeggen met deze cd. Althans, met de foto op die cd. De formatie En zij hebben heimwee. <laughs> Misschien wel naar Nederland. Op mijn rug in het zand lig ik uren te staren naar een ster in de nacht in de koude woestijn. Dit heb ik hier nog nooit ervaren. Maar ik voel zo'n drang om bij je te zijn. Dat opgaan in het avontuur, die stalen kist die ik bestuur. Het is overweldigend en stoer. Maar opeens ligt er heimwee op de loer. Ik zou liever bij je zijn, veel liever bij je zijn Maak eens een sprong in het duister. Elke stap die ik zet is geïmproviseerd. Ik heb naar niemand ooit geluisterd. En ben altijd wel ergens een zwerver geweest. Maar hier ver weg van elk rumoer ligt er hij mee op de loer en verslind me keer op keer ben ik dan geen echte zwerver ik zou liever bij je zijn, veel liever bij je zijn. Vroeger zat ik anders in vijf dames die luisteren naar de naam The Sisters of Glory. Thelma Houston, Cece Peniston, Phoebe Snow, Lewis Walden en Albertina Walker. Good News in Hard Times, zo heet deze cd. En het klinkt allemaal een beetje gospelachtig. Rough Side of the Mountain. Oh Lord, I'm striving through this barren land. But as I go from day to day, I can hear my Savior say, Trust me, child, I'll hold your hand. I'm coming up. Yes, I am. On the rough side. On the rough side. Oh. deze Sisters of Glory. Die bewijzen wel dat uh, ja, gospel music niet echt altijd heel erg flauw hoeft te zijn. Hè? I'm coming up, the Sisters of Glory. Good news in hard times. Moet u zich eens voorstellen. U staat in een hele grote zaal. Laten we zeggen, ahoy stikdonker. Er komt een band op het podium en die begint op deze manier. dan weet ik zeker dat hij gewoon kippenvel krijgt. Zeker als je dan een eh, fan bent van de formatie Fragment, The Dream of Orchid. Zo heet deze cd. Het eerste nummer van die cd is Back to Basic. einde is een beetje minder, uh, minder spectaculair als het begin van Back to Basic. En dit zijn, noem het maar een beetje, Keltische klanken. The Gift of Love van Sissel. Go to the land with the heaven aglow. Go to the home of the trial and the snow. Lead your dream by the heaven. future you know you can win. Go for the goal that you can. time to sit and cry. of Plenty, The Redemption Center, de Big, eh, nee, de Boy Who Spent His Skin. Een heel vreemd liedje eigenlijk, hè? En dit, dit is Sandra. U heeft het misschien al in vele uitvoeringen gehoord, maar dit is toch wel de meest leuke, althans naar mijn mening. Misschien herkent u het al een beetje hoor. Nights in White Satin. Nights in White Satin. jaar oud, mijn schat. Hij vroeg aan mij een vlieger en die heeft hij ook gehad. Maar zijn bal, zijn fiets, zijn trainer, nee daar keek hij niet naar op. Want zijn vlieger was hem alles, alleen wist ik niet waarom. En toen de andere morgen, zei vader ga je mee. De wind die is nu gunstig, dus ik neem een vlieger mee. In zijn ene hand de vlieger, in de andere een brief. Ik kon hem niet begrijpen, maar toen sprak mijn zoontje lief. tot zij Een brief. Voor mijn moeder. wel Die hoog, die hoog in de hemel is. En deze brief, die bind ik vast aan mijn vlieg. Tot zij hem ontvangt. Ja, zij, zij die ik mis. samen met uh, eh, Towers? Of eh, is het nou net andersom? Is het uh, eh, Towers samen met André Hazes? Nou, hij hakt er nogal in wat betreft het stoppen. De Vlieger, een van de bekendste nummers denk ik wel van die uh, André Hazes. Thel Shazar. Falling is a form of flying. How can you just close your eyes in the face of adversity? How can you go on telling yourself lies? It seems such perversity. I was hoping we'd all reach the stage where suddenly not anything goes. Not so much a point of age, but just having some sense, I suppose. How come you look so good? You only know half of what you should. upon your head and tell you falling is just a form. Yeah, falling is just a form of flying. Oh, wow. Does the shocking bits? Does the paint end up in the back? with all the rest of what never fits. I'm just wondering how wonders decide. Proper time to leave these things to fate. Is the power with you or your God? Does he locate the pain or just alleviate? How come you look so good? You only know half of what you should. If I were you, I would consider crying. Does your guru take you to bed? says he stand you up on your head and tell you falling is just a form. Yeah, falling is just a form of flying. Oh, well. Hang on a second, don't go away. I think here comes now. That's him with a purple hat with the stars on it. He's licking his lips. conversation on the stairs. It doesn't matter what language they speak, what they say hurts and nobody cares. This kind of thing happens about twice a week. Just when the seams are evenly placed, whispers come down like beads of doubt. Your friend with the answers, he's totally spaced. This must be what your ex was talking about. How come you look so good? You only know half of what Don't tell me I know he says it's all a state of mind, right? Ja, vallen is eh, zelfs een eh, vorm van vliegen, maar ik vind het neerkomen altijd zo vervelend. Hè? Nederlandse formatie Nick en Simon. Het leven van een ander. Ze weet niet wat te doen. Alles wat ze wil is haar eigen. spelen, dus echt. maar naar de juiste kant. Ze kan het echte leven niet aan. Megan Simon een formatie die eh, nogal eh, succesvol is eh, de laatste jaren hier in Nederland. Hè? Toch? Blackwater Blues, B.B. King. It rained five days The scars turned and the skies turn black as night. And there's trouble taking place way down in the lowlands tonight.